uur. Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. In Zwolle is een man gepakt die rondreed in een soort bom. In zijn auto had hij 78 tanks met lachgas liggen. Bijna 275 keer meer dan is toegestaan. Het is levensgevaarlijk, zegt de politie. Als je dit soort stoffen vervoert moet je speciaal transport regelen en een certificaat hebben. In veel gemeentes is het sowieso verboden om lachgas bij je te hebben. Bij de politie melden zich steeds meer mensen die op een linkje in een sms'je hebben geklikt... en nu malware op hun telefoon hebben staan. In dat sms'je lijkt het alsof je een pakketje kan volgen... Maar in werkelijkheid proberen criminelen in je bank-app te komen. En daarmee proberen ze dus eigenlijk af te kijken wat voor codes je allemaal intoetst op je telefoon. En die dus zelf ook weer te gebruiken om eh, betalingen mee te doen vanaf die rekening. Dat is bij sommige mensen ook al gelukt. Ook kunnen er sms'jes vanaf jouw nummer worden verstuurd. Zo kunnen de criminelen de malware verder verspreiden en de telefoonkosten zijn dan voor jou. Mensen die wachten op bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie moeten nog dit jaar onder het mes. We hebben het over ongeveer 140.000 uitgestelde operaties. De minister voor Zorg zegt in het AD dat deze operatie inhaalzorg binnenkort moet beginnen. Op dit moment is nog ruim een derde van de operatiekamers gesloten vanwege corona. En Villarreal heeft de Europa League gewonnen. De Spaanse ploeg, voor het eerst in een Europese finale, versloeg Manchester United. Het werd 1-1 en dus kwam het aan op strafschoppen. De Villarreal keeper scoorde ook en stopte dus de beslissende penalty. Dat klonk zo op de Spaanse radio. De Gea! Ronnie! De Gea! La parada! Oh! La parada! La parado sí! La parado! El Villarreal! Señoras y señores! El Villarreal en la primera final de su historia! De trainer van Villarreal, de Spanjaard Emery, heeft nu als coach vier van de twaalf Europa League finales die er tot nu toe waren gewonnen. Het weer een grijs dagje, het miezert op veel plekken. Alleen het westen krijgt soms wat zon. Het wordt vandaag een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp een kwartier vertraging.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 De politie, het Openbaar Ministerie en de dienst Justitiële Inrichtingen... hebben te weinig aandacht gehad voor de risico's van Gugman T. Dat is de man die in 2019 een aanslag pleegde op een tram in Utrecht. Hij schoot toen vier mensen dood. Het Amsterdam UMC heeft een van de drie corona-afdelingen gesloten... omdat het aantal patiënten is afgenomen. De hoofdverpleegkundige noemt dat geweldig nieuws. Ze ziet dat de druk op het personeel minder wordt... maar zegt dat die nog steeds hoog is.